Etheridge. Je luisteren naar No Souvenirs in de live-uitvoering. Wat is er deze week nog meer uitgekomen op CD Single? En morgen staat het hele overzicht weer op pagina 357 van Tros Teletext. Je kunt bij de CD-zaken terecht voor de volgende titels. It Isn't, It Wasn't, It's Never Gonna Be van Aretha Franklin en Whitney Houston. Blame It On The Rain van Milli Vanilli. Be Free With You van Spandau Ballet. Mixed Emotions van The Rolling Stones. Invisible Man van Queen. The Red Hot Chili Peppers met Knock Me Down. My First Night Without You van Cindy Lauper. Every Day van Jason Donovan. Personal Jesus van Depeche Mode. Partyman van Prince, Love in an Elevator van Aerosmith en de laatste Love's About to Change My Heart van Donna Summer. Dat waren ze de nieuwe CD-singles van deze week. En dan nu het album dat vorige week op Radio 3 in première ging, want alle omroepen deden eraan mee. Ik heb het over de Rolling Stones en het album heet Steel Wheels. Daarvan hoor je Rock and Hard Place, gevolgd door Continental Drift, de nieuwe Rolling Stones. Waren dat de Rolling Stones? Dat waren de Rolling Stones. Het laatste stuk was zeer onstones, als je het mij vraagt. Het staat op de nieuwe cd van de Stones, Steel Wheels, die eh, deze week in de handel is gekomen. De volgende compactdisc is hartstikke nieuw. Hij komt eh, net uit de fabriek, hij is nog warm zou je kunnen zeggen. Hij heet The Ocean Blue van Ocean Blue. We eh, creëren daarmee een beetje rust in het programma. Centrale man in die groep is ene D. Schetzel. Ik weet ook niet waar die vandaan komt, maar hij maakt wel mooie dingen. Luister maar eens naar Drifting, Falling en daarna Awakening to a Dream. Als primeur bij de Tros, het album van Ocean Blue. wat je daarvan vond. Je luistert naar The Ocean Blue van Ocean Blue. En dat ging bij de Tros vanavond in première. Dat geldt ook voor de volgende compactdisc zo dadelijk van de Eurythmics. Maar eerst het overzicht van de deze week nieuw verschenen cd's. Bij BMG kun je terecht voor Skin Diver van Nona Hendricks. Eindelijk is die in Nederland via de normale manier uitgebracht. Maar eh, we hadden hem vier weken geleden al uit de import. Ook bij BMG Adiva van Adiva en In Flight van KC Flight. Bij CBS, Rain People van de Rain People, Mega Top Phoenix van Big Audio Dynamite, Steel Wheels van de Rolling Stones, je hoorde hem net, en Smooth van eh, Full Force. En dan ook nog A Night with Mr. C van Clarence Clemens. Bij EMI, de Beach Boys, die draaiden we vorige week ook al met Still Cruising. En dan bij Polygram, The Man Is Back van Barry White, Arthur Baker en Arthur Baker en The Backbeat en All About Love van Joy Sims. En dan bij eh, Wea, Ocean Blue van Ocean Blue, Danny Wild van Danny Wild, Fire Fire van Izo, de RC Collection van Rodney Crowell en Tokyo Rose van Van Dyke Parks. En dan meteen de paar import-cd's van deze week er ook maar meteen achteraan. Legacy van Poco, Nikki Nana van Janni, die zit eh, volgende week in dit programma. Luke's Good Kill van Mother's Finest, Headquarters van de Monkees, PC's Aquarius Caprico van de Monkees, Elton John en Sleeping With The Past, The Outlaws en Bring It Back Alive, The Outlaws en The Outlaws en de laatste, The Greatest Hits van The Partridge Family. En dat waren de nieuwe cd's van deze week keurig voor je op een rij gezet door Jan van Ditmars. En morgen staan ze weer op pagina 357 van Trostedentekst. Ja, en dan nu het nieuwe album van de Mix. Nogmaals, hij gaat in primeur hier bij de Trossende CD-show. Het album heet We Two Are One. Dave Stewart en Anne Lennox, je hoort ze allereerst in Don't Ask Me Why, gevolgd door Angel. Look what the night dragged in. It's a pocket full of. forgotten things you never seem to find. singing live from Las Vegas. Where did you go? Oh, well, she's gone. was het nieuwe album van de Eurythmics. Het heet We Two Are One. Het album ligt eh, trouwens aan het eind van de volgende week ongeveer in de winkel. Dus ren niet meteen morgen naar je platenzaak, want dan is hij er nog niet. Je luistert in Hi-Fi Stereo naar de CD-show van het Ros. We gaan straks het eerste uur besluiten met dat mooie album van David Sylvian en Holger Tsukai. Flux Mutability heet het. Maar eerst een compactdisc die vorige week uitkwam en die toen is blijven liggen. Dat is Sacred Heart van Shakespeare's Sister. Achtereenvolgens hoor je Heaven is in Your Arms, gevolgd door Dirty Mind. Shakespeare's Sister was dat en de cd heet Sacred Heart. De laatste compactdisc in het eerste uur van deze cd-show is van David Sylvian en Holger Tsukai. Hij heet Flux and Mutability. Van eh, David Sylvian weet je waarschijnlijk genoeg, onder andere dat hij eh, vroeger in Japan zat. Wat je misschien niet weet is dat er binnenkort een eh, uitvoerige box van hem zal verschijnen. Een box met drie of vier cd's erin waar ook materiaal op staat wat nog niet eerder is uitgebracht. We houden je in dit programma op de hoogte. Die Holger Tsukai, dat is iemand die werd geboren in Danzig. Hij studeerde radio- en televisietechniek en ook muziek aan het conservatorium in Duisburg. Hij wilde graag eh, organist en dirigent worden. Holger Tsukai die heeft zich altijd heel erg eh, ehm, aangetrokken gevoeld door experimentele muziek. En dat is niet zo gek, want in het midden van de jaren 60 studeerde hij bij eh, de heer Stockhausen, die bekend is om zijn experimentele muziek. Van dit album Flux and Mutability van David Sylvian en Holger Tsukai hoor je een flink stuk van het openingstuk. En dat heet Flux met als subtitel A Big, Bright, Colorful World. Na Nieuws en Ster ben ik graag bij je terug met albums op verzoek. давление Москвы. als uw auto op super rijdt, maar u wilt toch wat aan het milieu doen, helpt Shell u weer prima op weg. Want Shell heeft nu Super Plus, een loodvrije superbenzine die zorgt dat uw auto rijdt als een trein, maar die ook schoner is voor het milieu. Met andere woorden, met Shell Super Plus wordt uw uitlaat een beetje minder smeerpijp. Shell helpt zelfs als u super en loodvrij wilt rijden met Shell Super Plus. Het is nu 10 uur. Radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. In Medellin, het centrum van de drugshandel in Colombia, zijn vier mensen gewond geraakt bij een bomaanslag. De bom ontplofte in een drukke straat vlakbij een grote verffabriek. De politie vermoedt dat degenen die de bom hebben geplaatst de brandstoftanks in de fabriek hadden willen treffen. Twaalf omliggende gebouwen liepen zware schade op, zeker dertig auto's werden vernield. Niemand heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de aanslag, maar de politie vermoedt dat hij het werk is van de drugsmafia. Die heeft gedreigd het land te ontwrichten als de regering de strijd tegen de drugshandel niet staakt. De regering van Zuid-Afrika zal na de parlementsverkiezingen van volgende week bekijken of de nationalistische leider Nelson Mandela zal worden vrijgelaten. Dit is meegedeeld door de Zuid-Afrikaanse minister van Justitie Coetzee. Hij zou voor vrijlating zijn van Mandela, maar een besluit hierover moet worden genomen door waarnemend president de Klerk. De parlementsverkiezing in Zuid-Afrika, waarop moet worden gewacht, is op 6 september. Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid heeft met de Landelijke Huisartsenvereniging overeenstemming bereikt over een verhoging van de vergoeding voor de praktijkkosten. Het gaat om dat deel van de praktijkkosten dat door de particulier verzekerde moet worden opgebracht. De voorzitter van de huisartsenvereniging, Van de Zand, verwacht dat voor deze groep patiënten een bezoek aan de arts met ingang van volgend jaar. De volgende kaart die komt van A. van Dam uit Leeuwarden en die schrijft... Een cd die goed genoeg is om gedraaid te worden is The Art of Noise... met de titel The Best of The Art of Noise. En uiteraard moet je dan Moments in Love draaien. Het is instrumentaal gezien van grote klasse, staat erbij. Veel succes met het programma. Dankjewel, meneer Van Dam. Die, eh, de best of the Art of Noise gaan we ook voor u bestellen. En we beginnen met Moments in Love, de lange uitvoering. Zeven minuten lang is die. En daarna Close to the Edit, die Art of Noise. stand kwam eh, dankzij de elektronica van tegenwoordig. Je luistert naar de best of die Art of Noise, uiteraard van die Art of Noise. En A van Dam uit Leeuwarden, die vroeger om. Ja, dan hebben we nu een probleemgeval, want Eugène Manen uit Nijmegen die schrijft... Mijn voorkeur LP of CD is Climate of Hunter van Scott Walker. Ja, Eugène, dat album is niet meer leverbaar. Hij is op CD nooit verschenen en de LP is al lang uit de roulatie. Maar ik ben wel blij dat je erom vraagt, want ehm, het is eigenlijk een zeer opvallend album van Scott Walker. Hij zat vroeger in de Walker Brothers. Hij heeft jaren niet meer gezongen tot hij met dit album op de proppen kwam. Dat was in 1983. Je kunt ehm, op het album heel goed horen dat hij blijkbaar, ook al lag hij jaren uit de roulatie, altijd is blijven zingen. Want hij eh, klinkt als een klok, kun je wel zeggen. Scott Walker dus, het album Climate of Hunter. Je kunt hem alleen van de radio opnemen als je wilt, ook al is dat verboden. Want nogmaals, op de LP is hij er niet meer en de CD is er niet. Luister eens naar track 7 en daarna hoor je Rawhide, Scott Walker. the drum. stray shine from ditches wherever she goes, Deciding your leaves. While the figure is also carried, pry open those jaws, try and hear your own way out, driven deep. You save yourself the very the darkness swallows right here. disappear laid bare and turning chalk, shutting down here, freezing in red, bent over his ice skin. The insomniac nods in the honor, he is glazed in the hooves all around. It is losing its shape. shake as the heat in your hand calm the muscle away and he grins from a break in a backlash delivers it up on a break in a backlash motionless breath burn into a hip frame as a savior lone sidelines, backlit by fire on the ridges of the highest breeze. vallende keus van Eugène Manen uit Nijmegen. Hij vroeg om Climate of Hunter van Scott Walker. Je hoorde hem net uit 1983. Het is de hoogste tijd geworden voor de prijsvraag en het wordt een heel speciale aflevering, want Jan van Ditmars is zijn stem kwijt. Nee Jan, probeer het nou niet staat alleen maar je genezingsproces totaal in de weg. Ik doe het wel even. Vorige week vroegen we aan je wat is het eerste soloalbum van Tony Banks? Want we draaiden toen eh, Bank Statement van Tony Banks. En het goede antwoord was A Curious Feeling uit 1979. Eh, het goede antwoord werd gegeven door N. Elders uit Heerlen, eh, door Theo Dongelmans uit Den Haag, Ronald van Rooyen uit Harderwijk, Jos Siemers uit Nut en Maaike Klarenbeek uit Apeldoorn. Die krijgen allemaal de cd van Tony Banks Bank Statement thuisgestuurd zodra we hem zelf binnen hebben. En dan de cd-klok. Die gaat deze week naar Rob Visser in Diemen. En die schrijft ook nog op zijn kaartje. Ik ben benieuwd of eh, het nieuwe album van Tony Banks net zo goed is als Curious Feeling. Je hebt hem vorige week kunnen horen, beste Rob. En gefeliciteerd met je cd-klok. Ja, en dan de vraag voor de komende week. Dat is een hele aparte vraag, want we geven het nieuwe album van de Eurythmics weg. We Two Are One. We draaiden het in het vorige uur. En jij kunt dat album winnen als je antwoord weet te geven op eh, de volgende vraag. Dat is een hele aparte vraag. Wat voor kleur ogen heeft en Lennox? Want daar is ze wereldberoemd om. Als je dus weet wat voor kleur ogen en Lennox heeft, zet die kleur dan op een briefkaart en richt die aan de tros. Postbus 6060 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. Dus de CD-show Postbus 6060 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. En volgende week hoor je uit de mond van onze eigen oogarts Jan van Ditmars wie er gewonnen heeft. Ja, en dan een kaart van R. van der Linden uit Velsenbroek. Die schrijft: Ik zou heel, eh, heel erg graag ehm, het album van Fischer Z of Fischer Z nog een keer willen horen. Red Skies over Paradise. Ja, dat is een van de beste die ze ooit gemaakt hebben, beste R. van der Linde. Het album stamt uit 1981. De centrale man in eh, Fischer Z of Fischer Z is John Watts. volgens hoor je Cruise Missiles en daarna, dus ooit nog eens een keer op single uitgebracht, Marlies. common destination. Each person has their time to die. But men are speeding up that journey by seeing what they can destroy with their cruise missiles. We're looking for those cruise missiles. They're not five years away. They're building shelters for the privileged. There won't be room for you and me. So read your pamphlet of precautions. They'll make you laugh until you see that those cruise missiles. that we face. It's pointing rockets at the Russians and hope they don't end up in Greece. All those cruise missiles. Fishergy, muziek van acht jaar geleden op verzoek van R. van der Linden in Velsenbroek. We gaan die cd uiteraard voor u bestellen. Je luistert in hi-fi stereo naar de cd-show van het Tros en op het volgende kaartje staat Gelukkig. En dat kaartje komt van Lisbeth Andriessen Mielen uit Terneuzen. Eindelijk een kleine kans om nog eens wat te horen van de prachtige cd van Peter Gabriel in het Duits. Ja, Lisbeth, je zet ons meteen voor het blok, want Gabriel maakte twee albums in het Duits. Peter Gabriel 3 en 4. En je hebt er niet bij gezet welke CD je bedoelt. We hebben voor vier gekozen. En daar staat een eh, prachtige versie op, uiteraard in het Duits gezongen van San Jacinto. Epos schlägt. Als würde was sterben. Sag sit must take Die werd dan gevraagd door Lisbeth Andriessen Mielen uit Terneuzen. Je luisteren naar Pieter Gabriel in het Duits. De cd heet Gabriel 4. Hij zong het in fonetisch in 1982. De laatste cd op verzoek. Boven dit kaartje staat Beste Jan, Wim en Michiel. Mijn speciale voorkeur gaat uit naar Seven Windows van Seven Windows. Ik heb ook nog een vraag. Ik weet dat de zanger Jas Woden is, maar is het ook aan jullie bekend wat hij of een van de andere bandleden is gaan doen? Nee, dat is ons eh, niet bekend, beste Ineke. En trouwens, dit was een studioproject eh, van uh, eh, Woden. Dus je kunt niet echt van een band spreken. Het album kwam uit in 1986. Ik weet eerlijk gezegd niet, Ineke, of het nog leverbaar is, maar we gaan proberen om de CD voor je te bestellen. Je luistert achtereenvolgens naar Light Brown Color en daarna een wat jazzy stuk dat heet Danse Galantie. Het sluit mooi aan bij het volgende programma van het Ros Session. Ja, dit was dan de CD-show voor vanavond. Er werd aan meegewerkt door Michiel Richardson, Wim van Putten uiteraard en Jan van Ditmars. De komende drie weken wordt dit programma gepresenteerd door Karel van Koten. Want ik ga letterlijk en figuurlijk mijn accu's een beetje opladen. Ik ga wat eh, sleutelen aan een oude auto van me. Tot besluit dus Seven Windows van Seven Windows. say all the cases down and on their way. Oh, Mama, pray where the glory is, we're on our way. Oh, good to know. Glad I've seen your face and called you home. donker, ze was prachtig en ze stond bij het biljart. Haar blik werd mij al snel te machtig, boorde zicht door mijn hart.